De politie denkt dat ze te ver voorover leunde, waardoor ze over de rand viel. Het weer vannacht helder en daardoor vrij fris. Plaatselijk wordt het min 5. Komende dag zonnig, gemiddeld 7 graden. Ook dinsdag is het nog zonnig, woensdag bewolkt.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 In Met het oog op morgen noemde hij het beeld dat een undercover journalist geeft van de verpleegzorg deels realistisch. Journalist Ivo van Woerden werkte twee maanden bij de Zorggroep Rotterdam. En in een boek schrijft hij dat het personeel geen tijd heeft voor persoonlijke aandacht. Bejaarden worden bijna de hele dag in bed gehouden en vaak lange tijd niet verschoond. Directeur Kars zegt dat het beeld wel vertekend is doordat Van Woerden in de zomervakantie werkte. Volgens Kars schiet de zorg aan dementerende bejaarden tekort doordat de samenleving er niet meer voor wil betalen. In Cairo zijn demonstranten bij het hoofdkwartier van de geheime politie gisteravond aangevallen door mannen met kapmessen en benzinebommen. Zo'n 2000 betogers eisten een hervorming van de veiligheidsdiensten. Volgens de staatstelevisie probeerden ze het hoofdkwartier van de geheime politie binnen te dringen. Ze werden verdreven door militairen die in de lucht schoten. Toen ze wegrenden werden ze aangevallen door tientallen mannen in burger. Er vielen 15 gewonden. Het afgelopen weekend drongen betogers bij andere gebouwen van de veiligheidsdiensten naar binnen. Ze vonden er onder meer bewijzen van marteling en verslagen van afgeluisterde gesprekken. Volgens critici hebben de diensten nog steeds onbeperkte macht. In Spanje geldt vanaf vandaag op snelwegen een maximumsnelheid van 110 km per uur. De maatregel is een reactie op de hoge olieprijs. Door de maximumsnelheid te verlagen van 120 naar 110